verklaard. In de hoofdstad Port-au-Prince gingen eerder duizenden mensen de straat op om te protesteren tegen de chaotisch verlopen verkiezingen. De betogers eisten dat die ongeldig zouden worden verklaard wegens fraude. Militairen van de VN-vredesmacht zijn ingezet om de kantoren van de kiesraad te beschermen tegen betogers. Twaalf van de 18 presidentskandidaten zeiden eerder al dat de verkiezingen ongeldig moesten worden verklaard. Volgens hen is er op grote schaal gefraudeerd. Sommige presidentskandidaten hadden president Preval afgelopen week al gevraagd de verkiezingen uit te stellen vanwege de toestand in het straatarme Haiti. De klokkenluiderswebsite Wikileaks zegt dat van de ruim 250.000 Amerikaanse ambtsberichten er zo'n 3000 over Nederland gaan. Wikileaks begon gisteravond stapsgewijs met de onthulling van documenten over het berichtenverkeer tussen Washington en Amerikaanse ambassades. Daaruit blijkt onder meer dat de Amerikaanse regering VN-topman Ban Ki-moon wilde bespioneren en dat Arabische leiders aandrongen op een luchtaanval op Iran. Het Witte Huis heeft de publicatie van de geheime stukken scherp veroordeeld. Er bestaat de angst voor een wereldwijde diplomatieke crisis. Van de 250.000 documenten staat pas een fractie online. In een bericht van de Franse ambassade van september vorig jaar komt premier Balkenende voor. Volgens een Franse regeringsmedewerker moet Nederland overtuigd worden om in Afghanistan te blijven. En heeft president Sarkozy daarop aangedrongen in een ontmoeting met Balkenende. Het kabinet Balkenende 4 viel in februari over de missie in Afghanistan. In zijn woonplaats Fort Lauderdale in de Amerikaanse staat Florida is de Canadese acteur en komiek Leslie Nielsen overleden. Hij stierf in een ziekenhuis aan de gevolgen van een longontsteking. Nielsen werd vooral bekend door zijn rol als dokter in Airplane en zijn optreden in de Naked Gun films. Daarin speelt hij detective Frank Drebin die in allerlei absurde situaties terechtkomt en veroorzaakt. Leslie Nielsen was 84 jaar. Het weer, temperaturen van min 6 graden in het oosten en min 3 graden aan de kust. Overdag bewolking en vooral in de zuidelijke helft van het land sneeuw. Temperatuur rond het vriespunt. Dit was het.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 So now after all is said and done, maybe I'm the one to blame, but to think that you could be the one. Well, I did. zaterdagmiddag tussen 3 en 5. De grootste hits van Europa. Niet betrouwbaar. Maar wel origineel.